Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Het dodental van het ongeluk bij de vliegshow in Engeland is opgelopen tot 11. Gisteren werden al zeven lichamen geborgen. Op de plek waar gisteren een historisch gevechtsvliegtuig neerstortte... zijn vandaag nog eens vier lichamen gevonden. Het historische gevechtsvliegtuig, een Hawker Hunter... kwam op een drukke autoweg terecht na een mislukte looping. Veertien mensen raakten licht gewond. De politie sluit niet uit dat er nog meer gewonden of doden worden gevonden... in de buurt van de Shoreham Airshow. Show. De man die door de autoriteit wordt gezien als een terrorist die een bloedbad wilde aanrichten in de Tallis, is volgens zijn advocaat een arme man die op zoek was naar eten. De Kalashnikov zou hij hebben gevonden in een Brussels park waar hij s'nachts altijd sliep. De man is volgens zijn advocaat verbaasd dat politie en justitie ervan uitgaan dat hij terroristische motieven had. De Marokkaan heeft volgens de Spaanse krant El País wel degelijk banden met een radicaal-islamitische beweging. Hij zou ook in Syrië zijn geweest. De IJssel en het Twentekanaal zijn tot 10 uur vanavond gestremd voor al het scheepvaartverkeer. Bij Eefde is een binnenvaartschip aan de grond gelopen. Het schip moest uitwijken voor een plezierboot en liep toen vast. Dat gebeurde op het punt waar het Twentekanaal uitkomt in de IJssel. Het vastgelopen binnenvaartschip is zo zwaar dat er twee sleepboten voor nodig zijn om hem te bergen. Die moeten van ver komen en zijn pas om 8 uur vanavond ter plaatse. Het bergen van het binnenvaartschip duurt naar verwachting twee uur. In de eredivisie heeft Ajax zijn koppositie verstevigd. De Amsterdammers wonnen in Nijmegen met 2-0 van 1NC. AZ Willem II bleef 0-0 en ADO Den Haag FC Utrecht eindigde in 1-1. Eerder vanmiddag won PEC Zwolle de Overijsselse derby met FC Twente met 2-1. Het weer zonnig en droog. Vanmiddag is het op veel plaatsen rond de 25 graden. In de loop van de middag vanuit het zuiden kans op regen en onweersbuien. Lokaal kan in korte tijd veel regen vallen. Vanavond trekken de buien over het midden van het land. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. E op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file bij Muiden 6 kilometer. En op de A12 richting Den Haag tussen Reewijk en Knopend Gouwen 7. Dat komt door een ongeluk.